Dijkers met het NOS Journaal. De onderhandelingen over de oorlog in Oekraïne tussen Amerika en Rusland... starten waarschijnlijk dinsdag in de Saoedische hoofdstad Riyadh, meldt een Russische krant. Bij de gesprekken zal waarschijnlijk ook de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aanschuiven. Hij noemt het voorgesprekken en zegt dat later Europa en Oekraïne ook mee zullen praten... bij de echte onderhandelingen. Maar wat hij daarmee precies bedoelt is niet duidelijk... Europese landen zijn ongerust dat ze niet mee mogen praten. Vandaag komen daarom acht leiders van Europese landen bij elkaar in Parijs. Ze zijn uitgenodigd door de Franse president Macron... om het samen te hebben over de plannen van de VS met Oekraïne. Premier Schoof schuift ook aan, net als de Britse premier Starmer. Hij heeft ook gezegd dat hij positief kijkt naar het sturen van Britse militairen... om Oekraïne te beschermen als er een deal komt met Rusland. In de Telegraph zegt Starmer dat hij bereid is om die stap te zetten... Premier Schoof zei afgelopen weekend al dat hij eventueel ook bereid is om Nederlandse militairen te sturen voor een eventuele troepenmacht. In een pagina grote advertentie in de kranten roept tv- en theaterproducent Joop van den Ende de politiek op om de Nederlandse media te beschermen tegen Amerikaanse techbedrijven. Het is volgens hem alarmfase 1, nu de Amerikaanse president Trump de steun heeft van de eigenaren van Facebook, Amazon en X die volgens Van de Ende met hun platforms mensen manipuleren met complottheorieën. De bekende producent roept de politiek op om daarom juist meer te investeren in de publieke omroep in plaats van te bezuinigen.